Dit is Martijn van Week met het NOS-journaal. President Trump zegt de heffingen niet in te voeren... die hij NAVO-landen wilde opleggen voor hun steun aan Groenland. Trump deed die toezegging na een ontmoeting met NAVO-baas Rutte... in het Zwitserse Davos. Details zijn nog niet bekend omdat de deal nog moet worden uitgewerkt. De deal zou wel zijn afgestemd met Denemarken, waar Groenland onder valt. Volgens een NAVO-woordvoerder gaan landen bespreken... hoe ze de veiligheid in het Noordpoolgebied gezamenlijk gaan vormgeven... Het is niet duidelijk of de VS eigenaar wordt van Groenland. Trump zei alleen dat het om een akkoord gaat voor de lange termijn. In Nederland zijn vorig jaar 44 miljoen boeken verkocht. 2 miljoen minder dan in 2024. Doordat boeken duurder werden bleef de omzet min of meer gelijk zo'n 700 miljoen euro. Vooral streamingdiensten van luister- en e-boeken namen afgelopen jaar een grote vlucht. Boekenpromotor CPNB en de Boekverkopersbond zeggen dat op die manier nieuwe lezers worden bereikt. Ook bibliotheken zien meer interesse in luister- en e-boeken. Boekwinkels verkochten ruim 5% minder boeken dan het jaar ervoor. In de Champions League heeft PSV uit bij Newcastle United verloren met 3-0. PSV creëerde weinig kansen en maakte ook twee fouten in de verdediging. Op basis van doelsaldo staan de Eindhovenaren nog net in de top 24... maar het zal volgende week in de laatste speelronde thuis tegen Bayern München lastig worden om die positie vast te houden. De beste 24 ploegen gaan door naar de knock-outfases van de Champions League. Het weer droog met opklaringen. Minima vannacht tussen min 3 en plus 3. Morgen overdag droog, flink wat zon en grote temperatuurverschillen. Rond het vriespunt in het noorden tot 9 graden in Limburg.